Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Onderzoekers hebben vorig jaar dik 51.000 websites gevonden... met de ernstigste vorm van kindermisbruik. Dat zijn er twee keer meer dan in 2020. Het gaat bijvoorbeeld om sites met filmpjes en foto's van kinderen die worden verkracht... of die seksuele dingen moeten doen met dieren. Ons land speelt daarin helaas een grote rol. Onderzoekers konden bij duizenden sites ook achterhalen waar de servers staan. Dik een kwart ervan draait in Nederland. Het bedrijf achter Albert Heijn heeft lekkere maanden achter de rug. In de eerste drie maanden van het jaar maakten ze 561 miljoen euro winst. Vooral in Amerika ging het lekker. In Europa had Ahold het iets lastiger door de hogere energiekosten en stakingen in België. Mia Nicolai en Dion Cooper kunnen Douze Point wel vergeten. Voor het eerst in acht jaar staat Nederland niet in de finale van het Songfestival. De twee balen enorm. We zaten gewoon zo in spanning met z'n tweeën en de landen tikken op. En oh, we willen er zo graag bij zitten. En dat is gewoon heel erg balen. Ook omdat we gewoon een hele ja, crazy rit hebben gehad met z'n tweeën. En heel veel obstakels hebben mogen overwinnen om daar te staan op dat podium. En dat zagen trouwens 2,1 miljoen kijkers in ons land. Komende zaterdag dan is de finale van het Liedjesfestival en het wil maar niet lukken om nieuwe flexwoningen van de grond te krijgen. Het bouwen is niet zo'n probleem, maar het is niet makkelijk om een plek voor de kant-en-klare prefab huisjes te vinden. Deze bouwer die heeft zijn terrein vol staan. Hij hoopt dat gemeentes een beetje vaart gaan maken. Dat is iets wat nu heel snel moet, eh, moet gebeuren. De overheid heeft zijn eh, nek uitgestoken om er een versnelling in te krijgen. En, eh, en 2000 woningen te, te bestellen. En nou, die zijn we nu hard aan het bouwen. En eh, ja, die moeten natuurlijk zo snel mogelijk eh, worden geplaatst eh, binnen de gemeentes. Het kabinet ziet die flexwoningen als een belangrijk middel om het woningtekort omlaag te krijgen. En het weer nog, af en toe wat opklaringen met zon, maar vooral wolken. En op sommige plekken ook regen of motregen. Vanmiddag in Limburg kans op pittige buien met mogelijk onweer. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate.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 De song die je hoorde is net uit. De muziek was er al, maar Elvis heeft het nooit meer in kunnen zingen. Nu neemt Bouke de taak op zich. Fire Down Below. Ook nieuw van de Mavericks met Tonight is the Night. someone treated you so van toen. de voeten lopen altijd overal tegenop. weet helemaal niet wat ze moeten en kouwen dan de hele dag maar op. Moeten oude jurken van hun grote zusjes aan, die hun moeder ze nou juist zo enig vinden staan. van zomerkampen, moeten daar toch heen. En zijn daar met z'n honderden verschrikkelijk alleen. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, er net tussenin. Te groot voor de pop te groot voor de meers, te klein voor de lief, te klein voor de kies. Met een glimmende neus en met knokige knietjes. En in een dagboek staan de kleine verdrietjes. Meisjes van dertien, vlak voor het begin meisjes van dertien er net tussenin. Hebben van die dromerige koppies, hebben van dat dunne stijle haar. Willen niet meer samen met de jongens, willen nou alleen nog met elkaar. Giechelen bij de naam van het onbereikbare idool. Giechelen om hun vader en de leraren op school. Giechelen van ongemak en giechelen van spijt. Giechelen zich een weggetje naar een betere tijd. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig Meisjes van dertien, de net tussenin. Te groot voor de poppen, te groot voor de merels. Te klein voor de liefde, te klein voor de kerels. Nog nergens een vrouw, ja van boven voorzichtig. Maar verder nog nergens nog te dun en te spichtig. Meisjes van dertien, droom er maar van. Meisjes van dertien, giechel maar aan. Zijn familie laat weten. We zijn intens verdrietig, maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend. Hij laat met zijn teksten, muziek en komische types een schat aan verhalen en liedjes na die getuigen van een vol leven en een prachtige theatercarrière. Onze lieve Paul, levenslustig, krachtig en vol ideeën tot het eind. We gaan hem missen. Rest in peace, Paul van Vliet. soms van die akelige dagen Dat alles me te groot wordt en te veel En wat ik aangehaald heb kan ik slecht verdragen En alles wat ik nog moet doen dat grijpt me naar de keel Ik word al zenuwachtig wakker Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil aan honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om hem heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen. Zo'n zeurig gevoel van droevigheid en dat verlangen, dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga, of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen kan ik nou vandaag niet weer eens even naar een stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen mijn wang zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop bij vader op de fiets. Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen. Door jullie en door mij. In nachten dat wij wakker lagen. Op onvoltooid verloren dagen. Door jullie en door mij. Zoveel nog niet uitgesproken. Zoveel waarheid nog ontdoken. En het heeft zo voor de hand gelegen bij jullie en bij mij. Maar er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen. Opgekropt en weggestopt. Stilgesust en zoet gekust. Afgeschoven, weggewoven. Door jullie en door mij. Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen door jullie en door mij. Er is nog zoveel blijven hangen, stille drift, verdrukt verlangen bij jullie en bij mij. Zoveel grond nog niet ontgonnen, zoveel plannen niet begonnen die geen antwoord kregen van jullie, nog van mij. Er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel doodgezwegen, wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht en uitgesteld, doorgeschoven, weggewoven door jullie. pleasant things. weggewoven door jullie en door mij. Warm aanbevolen. Drie country songs die alleszins de moeite waard zijn. William Beckman met Danced All Night Long. Morgan Wade met Suspicious Minds en Jared Sterrett en de Hired Guns in samenwerking met Flaco Jiménez in Devil of Del Rio. In the Mexican town of Acuna, Coahuila I was down at the bar drinking beer and tequila It was then when I saw the most beautiful senorita walk on through the door. She had a pretty red dress on and a rose in her hair. Every man in the room could not help but stare. Was convinced it was love at first sight, I swear. I knew I'd have to ask her to dance. So we danced, we danced all night long. We romanced song after song. asked me cómo te llamas And I told her my name She said es un gusto conocerte And I told her the same I guess George Strait was right when he said Mexico's to blame Cause this woman stole my heart right out my chest When we danced, we danced that song, boys. each song played, we held each other close. Still we danced and we danced till the bar had to close. I looked down at her and said, come on babe, vamonos. And the two of us walked away hand in hand. After we danced Triple play, triple play, triple play. In this town made of crystal, carry your pistol. Everywhere you go, cause around every corner, you sure to find the devil of Del I found myself all still hold high to the Screw all of your brains out, but you'll stay. carga su pistola a donde quiera que va. En cada esquina ella está, el diablo de Del río. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. I can see it all before my eye. Harry Belafonte is op 96-jarige leeftijd overleden. Ik had ooit bijna een ontmoeting met hem die op het laatste moment niet doorging, omdat hij een keelontsteking had. Het concert toen in Hooi werd ook afgelast. Ik heb hem een keer of zes live gezien en dat waren geweldige ervaringen. Ook zijn activiteiten buiten de muziek hebben mij veel gedaan. Round the Bay of Mexico stamt uit zijn beginperiode. Michael Rode Boat Ashore is al van veel later en Skin to Skin samen met Jennifer Warnes kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Michael rode the boat ashore, hallelujah. Michael rode the boat ashore, hallelujah. Michael row the boat ashore, hallelujah. Michael row the boat ashore, hallelujah. This old world's a mighty big place, hallelujah. It's got Satan all over its face, hallelujah. Jordan River is chilly and cold, hallelujah. But it warms the human soul, hallelujah hallelujah. So I could run for the shore, hallelujah. I could run for the shore, hallelujah. I could for the shore, hallelujah. I could run that for the shore, hallelujah. Did you hear what old Jonah said? Hallelujah when the world thought he was dead. Hallelujah. I was taking me a ride. Hallelujah. In that big old whale's inside. Hallelujah. So Michael rode the boat ashore. Hallelujah. Michael rode the boat ashore. Hallelujah. Michael rode the boat ashore. Hallelujah rode the road shore. Hallelujah. They put Daniel in the lion's den. Hallelujah. Then he walked right out again. Hallelujah. The reason them lions permitted that. Hallelujah. Was that Daniel had no fat. Hallelujah. So Michael rode the boat ashore. Hallelujah. I could row that boat ashore, hallelujah. I could row the boat ashore, hallelujah. I could row the boat ashore, hallelujah. They nailed Jesus to the cross, hallelujah. But his faith was never lost, hallelujah. So Christian soldiers off to war, hallelujah. Hallelujah. that line in Arkansas. Hallelujah. Like Joshua at Jericho. Hallelujah. Alabama's next to go. Hallelujah. So Mississippi, kneel and pray. Hallelujah. Some us buses on the way. beautiful Triple Play. Triple Play. Lightfoot meer om zijn songs dan om zijn eigen uitvoeringen. Hij was een integere songwriter die in Canada als een nationale schat gekoesterd wordt. Lightfoot bleef altijd in Canada. Zijn ster bloeide vooral in de jaren 70 toen hij negen albums opnam en zijn folkroots een beetje poppy arrangementen meegaf. Bob Dylan zei ooit als je Gordon Lightfoot een van zijn songs hoort zingen wil je dat hij nooit stopt. Alberta Bound was de eerste die je hoorde. An Early Morning Rain and If You Could Read My Mind behoren tot zijn bekendste. Onlangs overleed Lightfoot op 84-jarige leeftijd. in my heart pockets full of sand. I'm a long way from home. Lord, I miss my loved ones so. The early morning rain with no place to go. Out on the runway number nine, Dick 707 said to go stuck here in the grass with a pain that ever grows. Now the liquor tasted good, and the women all were fast. And on there she goes, my friend. She'll be rolling down at last. ocean's roar. See the silver ring on high. She's away in westward bound. Far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall. In the sun always old airport's got me down. It's no earthly good to me. And I'm stuck here on the ground. As cold and drunk as I can be. You can't jump a jet plane. Like you can a freight train. So I best be on Dag! this way And I've got to say that I just don't get it I don't know where we went wrong But the feeling that Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie, say the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The cooler was cramped with TV dinners and ginger ale but when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They had a high-five phone, oh boy, did they let it blast? 700 little records, all rock and rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell.